Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verkiezingsdagen is in Egypte het tellen van de stemmen begonnen. De Egyptenaren konden kiezen uit 12 presidentskandidaten. De opkomst lag naar schatting rond de 50%. Wanneer de uitslag bekend wordt is niet bekend. De moslimbroederschap heeft zelf een peiling gedaan en zegt dat haar eigen kandidaat aan kop gaat. Als geen enkele kandidaat de absolute meerderheid haalt, komt er een tweede ronde. Aan de westkust van Mexico worden maatregelen genomen om de bevolking te beschermen tegen orkaan Bat. Die storm komt vandaag vanaf de Grote Oceaan aan land bij de havenstad Manzanillo. De autoriteiten hebben noodopvang geregeld, scholen zijn gesloten en bulldozers staan klaar om puin te ruimen. Bat is op dit moment een orkaan van de derde categorie, maar zal waarschijnlijk iets afzwakken. Air France gaat zijn vliegschema flink aanpassen om weer winstgevend te worden. Het Franse bedrijf gaat minder lange vluchten doen en meer korte. Verder moeten passagiers vaker zelf kunnen inchecken en moet de bagage sneller worden verwerkt. Volgende maand wordt duidelijk hoeveel banen er bij de Franse tak van Air France KLM verloren gaan. In Rotterdam wordt vandaag verder gezocht naar een man die in de Nieuwe Maas is gesprongen. De man zag gisteravond dat een jonge zwemmer in moeilijkheden was geraakt en wilde hem redden. Hij verdween zelf onder water, terwijl de 12-jarige jongen werd gered door een boot. Tot zonsondergang is met een sonarboot naar het lichaam van de man gezocht en vandaag gaat de zoektocht verder. Nederland zit opnieuw niet in de finale van het Eurovisie Songfestival. Joan Franka kreeg in de halve finale niet genoeg stemmen om door te mogen. Haar nummer You klonk niet altijd zuiver. Het is voor het achtste jaar op rij dat Nederland niet meedoet aan de finale. Het weer, het wordt weer een zonnige dag, maar iets minder warm dan de afgelopen dagen. Maxima van 21 tot 25 graden. Ook het Pinksterweekend veel zon en temperaturen boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 met heroes in the Liverpool rain. I'll stick by you forever, do it in vain. You travel the soothing the pain, putting a smile on my face once again. So look at the heroes in the Liverpool rain, rain, rain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 Road in the Liverpool rain. I'll stick by you forever, you didn't do it in vain. 放上。 pieces some love that I zfmzandvoort.nl ZFM My love There's only you in my life The only take your every step. I van ZFM. ZFM.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 bar closes and you feel like falling down I'll carry you home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 ze mijn hart vol met oud liefs uit Londen. Van de wereld weet ik niets, niets dan wat ik hoor en zie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 prachtigste verhaal. God, wat is ze lief.